8 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag staat een woonblok in brand. Tientallen huizen zijn ontruimd. Het vuur begon aan de achterkant bij de balkons en sloeg daarna over. Deze buurman staat geschrokken naar de vlammen te kijken. Ja, heel heftig. Ja, dit is niet normaal. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar eh, ik vind het hartstikke zielig. Je moet er steeds van huilen. Ja, hun, al hun bezit in één keer kwijt. Hard werken, zorgen. En dan eh, ja, hoop dat er hulp voor hen komt. Ook een moskee in de wijk heeft vlam gevat. Er zijn geen gewonden. De brandweer denkt nog uren bezig te zijn met de brand in Den Haag. In Belgisch Limburg wordt nog steeds gezocht naar een extreemrechtse militair die daar rondloopt met wapens. Naast honderden politiemensen wordt ook het leger ingezet, weten collega's van de VRT. De speciale eenheden bijvoorbeeld met terreinwagens, maar ook met motto's. We zagen ook de hondenbrigade eh, en zo verder. Dus men zet eh, ontzettend veel mankracht in om hier ja, deze man eh, te vatten. De man bedreigde het gezicht van de Belgische corona-aanpak, Mark van Ranst. Die zit ondergedoken en op zijn geheime adres zit hij te twitteren... Gisteren ging hij los in een discussie met Willem Engel van Viruswaarheid. Die suggereerde dat Van Rans de bedreiging over zichzelf heeft afgeroepen. Waarop Van Rans antwoordde... Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsa-pandemie... ben ik heel benieuwd wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Tot die tijd geef ik geen flying fuck. En die tweets kan je uitvergroot gaan terugzien in bushokjes. Alexander Klupping zette een inzamelingsactie op touw... en heeft al bijna 20.000 euro opgehaald. Gisteren gingen de dierentuinen weer open. Dat is leuk natuurlijk voor de bezoekers. Maar hoe is dat eigenlijk voor de dieren? Volgens deze bioloog hebben sommigen het echt wel door. Wat mensen vaak vergeten is, voor ons is het dieren kijken. Maar voor de dieren is het ook vaak mensen kijken. Ja, we zouden kunnen zeggen aapjes kijken. En ik denk bijvoorbeeld dat orang-oetangs in een aantal parken... wel weer genoten hebben van mensen die voorbij komen uh, schuifelen. Want die vinden het vaak wel prachtig om mensen te observeren. Vandaag trouwens weer een versoepeling. De bibliotheken gaan open.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 I can't take it no more. the way you feel. Your sex appeal. I want it. Girl, you know I want Your sex appeal. Come on, baby, give it up to me. Can't you see I'm love Come on, baby, give it up to me.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 Voor zover bekend raakte niemand gewond. GGZ-organisaties slaan alarm. Ze zeggen dat gedwongen opnames van psychiatrische patiënten... ertoe kunnen leiden dat hun uitkering wordt stilgezet. Soms komen kwetsbare patiënten na behandeling daardoor met schulden te zitten. Vanaf vandaag zijn ook de bibliotheken weer open. Die stonden eerst niet op de lijst van versoepelingen van deze week... maar op aandringen van de Tweede Kamer werden ze toegevoegd. Bezoekers moeten wel een mondkapje dragen en zich laten registreren. Het weer na het optrekken van de mist.